dan denk ik aan Feyenoord. Die power, die vriendschap, die sfeer. In heel ons land is er geen club zoals Feyenoord. Geven nooit op, blijven gaan, telkens weer. door het stadion van Feyenoord. Het klinkt als één gigantisch koor. Zo'n sfeer heb je alleen maar bij Feyenoord. Ja, zo'n club, daar doe je altijd knokken, ze blijven altijd gaan. Feyenoord, we gaan er tegenaan. Uit heel het land komen ze kijken naar Feyenoord. In de Kuip, daar voelen we ons thuis. Geen wedstrijd wil ik missen van Feyenoord. Ja, ons team, dat staat weer als een huis. Feyenoord is onze kampioen. Feyenoord, dat zingt het legioen. Ze blijven altijd knokken, ze blijven altijd gaan. Feyenoord, we gaan er tegenaan. Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Als één man staan we achter jou. Feyenoord, al zit het soms niet mee onze kleur blijven we altijd trouw. Feyenoord is onze kampioen. Feyenoord, dat zingt het regio. Ze blijven altijd knokken, ja ze blijven altijd gaan.